Vijf uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De ChristenUnie denkt niet dat dit kabinet nog een besluit gaat nemen... over de opening van vliegveld Lelystad. Volgens de kleinste coalitiepartij heeft dat geen zin. Door de coronacrisis wordt er nauwelijks nog gevlogen... en daardoor zijn er ook geen vluchten die Lelystad kan overnemen van Schiphol. Ook voldoet het vliegveld volgens de ChristenUnie nog steeds niet aan alle voorwaarden. Bij nog eens vier netse fokkerijen in Brabant en Limburg is het coronavirus vastgesteld. Minister Schouten van Landbouw schrijft aan de Tweede Kamer dat de dieren op de bedrijven zullen worden gedood en afgevoerd. In totaal is nu op 13 fokkerijen corona vastgesteld. Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie willen af van subsidie voor nieuwe biomassacentrales. De lat moet zo hoog mogelijk komen te liggen, vinden ze. In biomassacentrales wordt onder andere hout verbrand om energie op te wekken. Er is veel kritiek op die manier van stoken. Door het kappen van bossen gaat biodiversiteit verloren en verarmt de bodem. Bovendien komt er bij de verbranding stikstof vrij. Door de opstelling van D66 en ChristenUnie is de kans erg klein... dat nieuwe aanvragen voor subsidie nog gehonoreerd zullen worden. In Houston in Texas is George Floyd begraven. Dat gebeurde onder massale belangstelling. Twee weken nadat de 46-jarige zwarte man was overleden door politiegeweld. Voorafgaand aan de begrafenis was er een herdenkingsdienst in de Fountain of Praise kerk. Met veel gospelmuziek en toespraken van familie en vrienden. Herhaaldelijk werd opgeroepen tot gerechtigheid voor George Floyd. Greg Glassman stapt op als de topman van het Amerikaanse fitnessbedrijf CrossFit. Hij kwam onder vuur te liggen omdat het bedrijf zweeg over de Black Lives Matter beweging... en omdat Glassman, een sportschool-eigenaar die zich daarover beklaagde, de mantel uitveegde.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 ZFM. classic me mistake. Someone gives me love and I throw it all away. Tell me, have I gone insane? Talking to myself, but I don't know what to say. Cause you let go. me it's too late. Hearts are made to bend, baby.